Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado... zijn zeker acht mensen om het leven gekomen en dertien gewonden gevallen. Dat meldt de publieke zender RTS. Een schutter opende het vuur met een automatisch wapen vanuit een auto. De politie zoekt naar een 21-jarige verdachte die op de vlucht sloeg. Het is de tweede schietpartij met veel doden in het land in nog geen twee dagen tijd. Woensdag schoot een jongen van 13 op zijn school acht medeleerlingen en een bewaker dood. Naar aanleiding daarvan nam de regering enkele maatregelen zoals het verlagen van de leeftijd waarop geweldplegers kunnen worden vervolgd... van 14 naar 12 jaar. De brand in een natuurgebied in de buurt van Assen is onder controle. Het vuur begon iets na middernacht in natuurgebied Paaskamp. Tientallen meters natuur stonden in brand. En uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur te bestrijden. Rond drie uur s'nachts was de brand onder controle. Mensen in de omgeving kregen het advies ramen en deuren dicht te doen... en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Hoe de brand bij Assen is ontstaan is nog niet bekend. De Britse zanger Ed Sheeran heeft geen plagiaat gepleegd met zijn hit Thinking Out Loud uit 2014. Een rechtbankjury in New York kwam tot die conclusie. De zaak werd aangespannen door nabestaanden van Ed Townsend, de medecomponist van het bekende nummer Let's Get It On van Marvin Gaye uit 1973. De nabestaanden vonden dat het nummer van Sheeran verdacht veel lijkt op Let's Get It On en eisten een deel van de opbrengsten. Showens advocaten zeiden dat het akkoordenschema dat hij gebruikt heeft in de plaat... veel voorkomt in de popmuziek en de jury ging daarin mee. Het weer. In het zuidwesten kan het al regenen. Vannacht ook in het westen, midden en noorden kans op regen.